In zijn eerste persconferentie benadrukte hij de ernst van de situatie in Nederland. Niet alleen is de financieel-economische situatie moeilijk, ook is het politieke landschap, zoals hij zegt, verpulverd. Hij vergeleek de situatie met die in 1935. Toen was het voor het laatst dat het staatshoofd refereerde aan de moeilijke toestand. Woorden die koningin Beatrix nu ook heeft gebruikt. Roosendaal praat vandaag met de fractievoorzitters van alle tien partijen. In Zweden zijn actievoerders van Greenpeace opgepakt nadat ze het terrein van een kerncentrale waren opgegaan. Ze wilden daarmee druk uitoefenen op het Zweedse parlement. Dat stemt donderdag over een wetsvoorstel dat de bouw van nieuwe kernreactoren toestaat. Aan de actie van Greenpeace deden ongeveer 40 mensen mee. Volgens een woordvoerder van de centrale vormden ze geen gevaar voor de veiligheid. De woningbouw in Nederland is ingestort als gevolg van de economische crisis. In het eerste kwartaal werden bijna de helft minder woningen opgeleverd dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Volgens het CBS zijn vooral minder woningen gebouwd in opdracht van woningbouwcorporaties. Het aantal ingezinswoningen dalen met ruim een derde en er werden de helft minder appartementen gebouwd. Het CBS meldt ook dat het aantal faillissementen in de bouw de eerste maanden van dit jaar sterk is toegenomen, vooral onder middelgrote bedrijven. In andere sectoren zijn juist weer wat minder faillissementen. De douane van Maleisië heeft 300 zeldzame schildpadden uit Madagaskar onderschept op de luchthaven van Kuala Lumpur. De schildpadden waren met tape in twee tassen vastgemaakt. Er zat ook twee kilo hash in de tassen. Die waren achtergelaten door een reiziger uit Mauritius. Die liet ze staan toen hij zag dat de bagage werd gecontroleerd. Het weer nog steeds meer zon, maar in het zuiden ook kans op een bui.